Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Weinstein heeft zich aangegeven bij de politie in New York. Weinstein wordt door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. De politie in New York zou op het punt hebben gestaan om hem op te pakken... en daarom heeft hij zich nu gemeld. Naar aanleiding van de zaak Weinstein ontstond de MeToo-beweging... die een brede maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie op gang bracht... en internationaal leidde tot vele beschuldigingen en aangiften. Rusland blijft erbij dat het land niets te maken heeft met het neerhalen van vlucht MH17. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd tegen minister Blok. Die stelde hem er vanochtend telefonisch van op de hoogte dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen voor de ramp. Dat gebeurt naar aanleiding van het onderzoek van gisteren van het Joint Investigation Team. Dat concludeerde dat de boekraket waarmee de MH17 is neergehaald... afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger. Het Kremlin zegt dat het geen onderdeel is geweest van de onderzoeken naar de vliegramp... en dat het de bevindingen daarom niet kan vertrouwen. Het kabinet biedt rijksambtenaren een loonsverhoging van 7 verspreid over drie jaar. Minister Ollongren spreekt van een ruimhartig bod van het kabinet. De CAO voor bijna 120.000 rijksambtenaren liep eind vorig jaar af. Bonden voerden de afgelopen tijd al actie voor nieuwe afspraken. Volgens Ollongren kon ze niet eerder een loonbod doen... omdat niet duidelijk was hoeveel geld er beschikbaar was. Bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen. Het schip kapzeiste op de rivier de Congo. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Volgens de autoriteiten is nog niet duidelijk hoeveel mensen er op het schip zaten... en of er mensen zijn die het ongeluk hebben overleefd. Het weer, stapelwolken die her en der uitgroeien tot een bui, mogelijk met onweer.